Die is al jaren niet al te best. Volgens de Amerikaanse president was het goed dat ze elkaar nu in levende lijven zagen. Het was important to meet in person. So there can be no mistake about or misrepresentations about what I wanted to communicate. I did what I came to Achteraf zei Biden dat hij het een goed en positief gesprek vond. Ook Poetin noemde de ontmoeting constructief. De relatie tussen de twee wereldmachten staat al een tijd onder druk. Amerika beschuldigde Rusland onder meer van bemoeienis met de verkiezingen en van cyberaanvallen. Rusland noemt dat onzin. Volgens Poetin gebeurt dat vanuit de Verenigde Staten zelf. De politie stopt weer met zoeken naar Tanja Groen. Ze is al bijna 30 jaar vermist. Maar gisteren was er toch weer een nieuwe zoekactie. Dit keer op de heide in de buurt van Eindhoven. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de vrouw daar begraven is. De werkgevers denken niet dat ze al het personeel eind deze maand meteen weer op kantoor laten werken. Waarschijnlijk gaan werknemers eerst nog in groepjes naar het werk. En ook moeten er nog aanpassingen worden gedaan op de werkvloer om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Eerder vandaag werd bekend dat vanaf volgende week zaterdag het thuiswerkadvies voor mensen die anderhalve meter afstand kunnen houden op de werkvloer waarschijnlijk vervalt in Arnhem worden jonge daklozen die gaan studeren sinds kort aan een studentenkamer geholpen. Een student, hij of zij krijgt gewoon een kamer, net als een ander student. Alleen de begeleiding bij het wonen, wat wij overigens niet doen, dat doet hem samen met de gemeente. Die zorgen dat de jongeren bij ons goed kunnen wonen, zodat zij steeds meer zelfstandig worden. Michael van 21 is een van de gelukkigen die meedoet aan de proef. Hij verloor zijn baan en raakte dakloos. Toen ben ik op straat beland, want ik kon mijn huur niet meer betalen. En eh, ja, vanuit daar uh, eh, dakloos opvang, zeg maar. En nu heeft hij eindelijk zijn eigen plek. Voor mij is dit eh, echt acht jaar lang een doel geweest. En nu heb ik het. Het weer, het wordt een lekkere plaknacht, want het koelt amper af. Het blijft zo'n 18 graden. Morgen tropisch warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Tegen de avond wel kans op stevige onweersbuien. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. I hate to sleep with one eye open I see the headlights turn the shadows driving past I hope one night it's not you go away Cause you woke up and realized what you could have You sleep with peace of mind, you don't worry I'm wide awake, and know it's gonna hurt me Least you could do is show a little mercy now So if you're gonna leave sinking? Would I be the only one hanging on when it goes down? You sleep with peace of mind, you don't worry. I'm wide awake and know it's gonna hurt me. The least you could do, show a little mercy now. So if you're gonna leave, 새도 and set the bed on fire. Als liefde wederzijds is, kun je alles van elkaar verdragen. En zullen de fouten die je maakte langzamerhand weer vervagen. Als liefde wederzijds is, maak je dezelfde narigheid mee. Zal het woeste stormen doorstaan in deze grote levenszee. Als liefde wederzijds is, kom je ook wel eens in diepe dalen. Maar dan is die ander er steeds weer om jou liefdevol naar boven te halen. Als liefde wederzijds is en je alle lasten samen deelt, dan mag je spreken van gelukkig zijn, omdat ware liefde nooit verveelt. U luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. of you staan in vuur en vlam, in lichterlaaien. Wat zou het zijn als ik geluisterd had? Ik zou hebben op onze toekomst meer vat. Waren mijn ogen maar open gegaan en jouw geluk niet in de weg gestaan. Ik had moeten zien dat jij niet gelukkig was, maar helaas, ik liep niet in dezelfde pas was blind van verliefdheid op jou. Een puinhoop is wat ik nu aanschouw. Ik wou dat wij samen gelukkig konden zijn. Dat we samen konden leven zonder pijn. Dat wij konden genieten van alles om ons heen. Dat we samen konden zijn. Eén plus één is één. Nu moeten wij weer tot onszelf komen. En ieder voor zich zijn eigen dromen dromen. Ons leven en gedachten weer brengen in evenwicht. Totdat wij weer hebben een reëel vooruitzicht. Met een lach en een traan. Maar ik weet het. Ik moet je laten gaan. of Love. times of misery there have been times of pain and sorrow Life was no easy game to play Until the day you crossed my way I love you more Fred hij met The Sea of Love. Attentive restlessness, but I testify is true. I really love you, and I thank God you're. Fred Heij met The Sea of Love. You ask me if I love you And I choke on my reply I'd rather hurt you honestly Than mislead you with a lie And who judge you on what you say or do. I'm only just beginning to see. battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just Dit is van 10 tot 12 The Sea of Love. nothing to keep us apart We got to catch up to nostalgia y nostalgia entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los 16, cuando queremos tener unos años de más. ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel, treinta y tres años, nada más, son media vida 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como usted, ¿quién lo diría? hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad cuando se juega a ganar y hoy si quiero apostar me toca tanto perder y es que el amor tiene edad que no lo crea usted, 33 años, nada más, son media vida, 33 años que se van con tanta prisa, 33 años de querer a quien lo pida Treinta y tres años como ayer, ¿quién lo diría?